van 3 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ongeveer 60.000 mensen zijn de afgelopen weken uit Zuid-Soedan gevlucht vanwege het offline geweld. De meeste mensen gingen naar buurland Oeganda, zegt de UNHCR. Volgens die VN-organisatie proberen gewapende bendes de vluchtelingen tegen te houden. Ook worden burgers vermoord en dorpen geplunderd. In het gebied is een groot tekort aan voedsel en medicijnen. Door het geweld in Zuid-Soedan zijn al honderden mensen omgekomen. De Duitse politie onderzoekt de dood van een 43-jarige Nederlandse vrouw in een kliniek in Bracht, niet ver van Venlo. De vrouw stierf afgelopen zaterdag nadat ze vijf dagen eerder in het biologisch kankercentrum was behandeld voor borstkanker. Het Duitse Openbaar Ministerie neemt de zaak hoog op, schrijft 1 Limburg. Hoewel de doodsoorzaak nog niet vaststaat, is het incident wel naar buiten gebracht om andere mogelijke slachtoffers te waarschuwen. Muziekfestival Noorderslag is in één klap de helft van zijn budget kwijt door het verdwijnen van de subsidie. Vandaag maakte het Fonds Podiumkunsten bekend welke festivals en gezelschappen de komende tijd subsidie krijgen en welke niet. Behalve Noorderslag is ook Orkater een van de slachtoffers. Dat scheelt dat gezelschap een miljoen euro. 28 organisaties krijgen voor het eerst geld. Zo gaat er ruim een kwart miljoen euro naar de Nijmeegse rockband De Staat. Op Schiphol zijn het afgelopen weekende zeker 9000 koffers achtergebleven vanwege een storing. Het gaat vooral om bagage van KLM en Delta Airlines. Inmiddels zijn 4000 koffers terug bij hun eigenaar. De rest staat nog op het vliegveld. Volgens KLM is de storing nog niet volledig verholpen. Schiphol ontkent dat en zegt dat de storing zaterdag al is verholpen.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 no te encuentro de verdad. Por eso un día los cuentos si de nada, los mismo ya callé, los to me. We're making history. The sun's about to go down, baby.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 na, time. city in a funky cheap hotel.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 ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Cause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 it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. the bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. the bang bang. Come on, come on. Turn the radio